Hij heeft niemand iets gedaan, schrijft ze. Het bericht wordt massaal gedeeld en de steunbetuigingen voor de ouders stromen binnen. Bij de aanslag op de kerstmarkt in de Duitse stad kwamen vrijdag vijf mensen om het leven. 200 mensen raakten gewond, van wie 40 ernstig. In Frankrijk is dit weekend een nieuwe kernreactor in gebruik genomen. Het gaat om een uitbreiding van de kerncentrale Flamanville aan de kust van Normandië. Het is voor het eerst in 25 jaar dat een nieuwe reactor is aangesloten op het Franse stroomnet. De reactor kan ruim anderhalf miljoen huishoudens van elektriciteit voorzien... en de verwachting is dat die vanaf komende zomer op volle capaciteit draait. De bouw van de kernreactor in Frankrijk duurde 17 jaar in plaats van de geplande 5. In de duinen tussen Den Haag en Wassenaar is een otter gezien. Het is voor het eerst dat het beest gesignaleerd wordt in een duingebied. Normaal leeft de otter langs de oevers van rivieren in het binnenland. Een duinwachter noemt de komst goed nieuws voor de vispopulatie. Een otter eet de zwakke visjes op, waardoor de sterke overblijven. Honkballer Ricky Henderson is overleden. Hij wordt gezien als de beste honkloper uit de historie van de Amerikaanse honkbalcompetitie. Henderson speelde van 1979 tot 2003 bij negen verschillende clubs. Hij is met ruim 1400 gestolen honken recordhouder in de competitie. Ook heeft niemand meer runs gelopen dan hij. Ricky Henderson was 65 jaar. Het weer, het is een wisselvallige dag. Soms zijn hagel, onweer en zware windstoten mogelijk. Het wordt 5 tot 7 graden. Vanavond is het aan de kust stormachtig met windstoten van 80 tot 100 km per uur.